7 Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Myanmar zijn twee journalisten van Reuters veroordeeld tot zeven jaar cel. Ze zijn beschuldigd van stelen van staatsgeheimen. De twee deden in de Myanmarese provincie Rakhine onderzoek... naar de manier waarop het Myanmarese leger met grof geweld optrad... tegen de Rohingya-moslims. Ze waren daarbij op een massagraf gestuurd. Internationaal is er veel kritiek op deze rechtszaak. De politie waarschuwt voor criminelen die via sociale media jongeren ronselen om geld wit te wassen. Op Instagram en Telegram, Telegram zijn honderden accounts actief die mensen benaderen met de vraag of ze snel geld willen verdienen. Als de jongeren hun bankpas en pincode afgeven, wordt een geldbedrag op hun rekening gestort waar ze dan een deel van mogen houden. Omdat het om crimineel geld gaat, zijn de jongeren geldezels en dat is illegaal. De Armeense kinderen Hovik en Lili zijn afgelopen weekend ondergedoken. Dat schrijft hun moeder in een brief aan het AD. Aanstaande zaterdag moeten de twee asielkinderen in Nederland verlaten. In haar brief vraagt de moeder of haar kinderen in Nederland mogen blijven. De twee zouden een posttraumatische stressstoornis hebben... en ze is bang dat ze nog meer stress krijgen als ze naar Armenië verhuizen. Minister van Engelshoven wil een minder streng studieadvies voor studenten in hun eerste jaar. Het studieadvies houdt in dat een student een bepaald aantal studiepunten moet halen om de opleiding te mogen vervolgen. Sommige hogescholen en universiteiten eisen daarbij het maximale aantal van 60 studiepunten. De minister vindt de druk die op studenten gelegd wordt veel te groot. In het Nationale Museum van Brazilië in Rio de Janeiro is een grote brand uitgebroken. Het is het oudste wetenschappelijke instituut van het land. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer overwegend bewolkt vandaag en er kan een bui vallen bij 22 tot 24 graden. Ook morgen en woensdag wisselen wolken en zon elkaar af en zijn buien mogelijk. Smiddags blijft het 20 tot 25 graden.